De Unie neemt afstand van de aanval en van alle andere vormen van extremisme. Zo zegt de Moslimunie op de website van de krant Ierlands Posten. Bij de Unie zijn 30 Deense moslimorganisaties aangesloten. Justitie beschuldigt de man die gisteravond het huis van cartoonist Kurt Westergaard binnendrong... officieel van poging tot moord. De man is een 28-jarige Somaliër die in Denemarken woont. Hij probeerde gisteravond met een bijl de voordeur in te slaan. Westergoord ging daarop naar een speciaal beveiligde ruimte in het huis en sloeg alarm. Toen de politie kwam bedreigde de man ook politiemensen met een bijl. Hij werd neergeschoten en ligt nu in het ziekenhuis met verwondingen aan zijn heup en zijn hand. Westergoord heeft een speciale beveiliging. Sinds vier jaar geleden zijn spotprent van de profeet Mohammed tot grote woede leiden in de moslimwereld. PVV-leider Wilders heeft uit solidariteit drie Mohammed-cartoons opnieuw op zijn website geplaatst. De Roertunnel bij Roermond is vanochtend opnieuw gesloten geweest. Dit keer omdat er plafondplaten op de snelweg waren gevallen. Rijkswaterstaat had ruim drie uur nodig om het plafond te repareren. De nieuwe Roertunnel wordt sinds de opening in 2008 geplaagd door mankementen. Door het ingewikkelde veiligheidssysteem ontstonden regelmatig storingen, waardoor de tunnel dicht moest. Na het uitvoerige test gingen de tunnel in eh, de A73 van Venlo naar Roermond op 1 december weer open. In de Franse Alpen zijn drie skiers gedood door een lawine. De drie Fransen, onder wie een berggids, waren van de uitgezette piste afgeweken... toen ze door de sneeuwmassa werden getroffen. Twee slachtoffers zijn kort na het ongeluk geborgen. Naar de derde man wordt nog gezocht. De mannen verongelukten in het skigebied Les Arcs. De plaatselijke autoriteiten waarschuwen naar aanleiding van het ongeluk nog eens met klem... dat het levensgevaarlijk is om buiten de skipistes te gaan. Het weer, vooral in het noorden en noordoosten, valt enige tijd sneeuw.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 2 januari. Nog 363 dagen te gaan en dan mogen we weer vuurwerk afsteken. Wel leuk om meteen te beginnen met aftellen. Cool in the Gang hoorde je met Straight Ahead. Mooi begin zo op jouw zaterdagmiddag. Het is een beetje wit buiten, een beetje glad buiten. En af en toe nog een beetje rood buiten van het vuurwerk. Nou, ik neem aan dat het binnenkort snel opgeruimd gaat worden. En hoe kan je anders verder gaan met een gelukkig nieuwjaar wensen met een nieuwjaarsliedje van ABBA? Kan er ook niks aan doen. so gray, so unlike yesterday. Now's the time for us to say Happy New Year. come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, come, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby.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 Blijft een moeilijke naam vinden. Niks aan te doen. Nou, we gaan even kijken wat er allemaal is gebeurd op 2 januari in het verleden. Want de prijs voor een vat olie doorbreekt op woensdag 2 januari 2008 de grens van 100 dollar. En nummer 17.745 van Dagblad Het Parool verschijnt op 2 januari 2002. De eerste uitgave na de verzelfstandiging. ook gebeurde op 2 januari in 1971. Daar vielen doden en gewonden bij de voetbalwedstrijd Glasgow Rangers Celtic. Wanneer vertrekkende supporters plotseling terugkeren als er nog een doelpunt valt. Na de ster begint op maandag 2 januari 1967 met de televisiereclames op de Nederlandse publieke zender. En op zaterdag 2 januari 1965 zendt Radio Veronica de eerste top 40 hitlijst uit. En op 2 januari 1925 wordt het Rietveldhuis in Utrecht opgeleverd. En op zaterdag 2 januari 1909, ja als je nog weet, werd de eerste uh, Elfstedentocht gereden. Mine Hoekstra won toen. Ja, het is... Even kijken, zijn ook nog um, mensen jarig. Valerio Zeno. Dat kennen we allemaal van BNN. De presentator is vandaag 26 jaar geworden. Eh, Cuba Gooding Jr., Amerikaans directeur, eh, acteur, directeur, acteur. Dagjarig. Ankie van Grunsven, 42 jaar geworden. Leo van der Groot, Nederlands omroepman, is 60 jaar. En Penny de Jager, Nederlands choreograaf, is vandaag 62 jaar geworden. En de Nederlandse presentatrice Willy Dobben 66 jaar. En als we nog verder terug gaan kijken, Anton van Duinkerken, letterkundige en schrijver. Die zou in 1903, uh, eh, in 1903 is hij geboren. Zou vandaag jarig zijn, maar is op zaterdag 17 juli 1968 overleden. Weinig aan te doen. kon hoor je bij mij, begging. En Flovine heb ik nog in de wachtlijst staan in de Counting Crows heb zo het idee dat je het wel leuk gaat vinden. Why the basement? Why we got good shit, don't embrace it?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 Don't stop. razor plate, the buttons off your shirt, your favorite underwear. I like to be the only thing on earth that makes you cry, the only thing that makes you happy. Soon you will see that no one else but me can take you this high, and soon you'll make. Can't you see? I cherry pie, your daily bread. i cook for free, I'll make your bed. If I could know the things you thought I never said. I like to be the owner of the zipper on your jeans and that thing that makes you happy.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 That's the only place I ever knew. You put me outside gehad. Cherries Play That Funky Music. Nou, volgens mij hebben we nog veel meer ervoor gehad. Van Morrison staat me bij. Ehm, de Roxette Queen of Rain staat me ook nog bij. Maar wat me ook bij staat is dat het nieuws van 1 uur er alweer bijna aan zit te komen. Na het nieuws ga ik voor jou een heel mooi uitgebreid weerbericht geven. En natuurlijk de bioscoop top 10 nog. Maar tot het aan nieuws hoor je pink.